uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. President Trump wil voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verlenen. Dat melden Amerikaanse media. Flynn zit in de gevangenis nadat hij tegen de FBI had gelogen... tijdens het onderzoek naar Russische inmenging... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Flynn loog over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS. Eerder verleende Trump gratie aan Roger Stone. Die is veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen... en een poging een getuige te beïnvloeden. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken een mogelijke terreuraanslag... in een warenhuis in Lugano. Twee vrouwen raakten gewond. Eén slachtoffer zou met een mes in de nek gestoken zijn... maar niet in levensgevaar verkeren. De verdachte, een vrouw van 28, is aangehouden. Volgens de Zwitserse politie gaat het vermoedelijk om een terroristisch motief. De vrouw dook onlangs op in een onderzoek naar terrorisme. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen in kerken, moskeeën en synagogen. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie in de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in theaters, bibliotheken en bioscopen, maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66 is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving. Maar volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren en clubgebouwen ook niet verplicht... en vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. Opnieuw is een partijprominent van Forum voor Democratie opgestapt. Senator Paul Cliteur houdt er met onmiddellijke ingang mee op. Hij zegt de motivatie niet meer te kunnen opbrengen. Cliteur wordt gezien als mentor van Thierry Baudet. Die trok zich terug als partijvoorzitter en lijsttrekker... na ophef over de jongerenbeweging van Forum. Gisteren liet Tweede Kamerlid Theo Hiddema weten dat ook hij per direct opstapt. Het weer. Vanochtend is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 9 graden. Vanavond volgt er regen. Ook morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen.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 Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is dus meestal met mij grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde het meer dan oké. Okay. Want nog steeds bewonder ik jou om de kleur die jij me geeft.